Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Drie mannelijke medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis... worden vervolgd voor het aanranden van gevangenen. Een van de mannen wordt ook verdacht van verkrachting. De slachtoffers zijn volgens het Openbaar Ministerie vier vrouwen... die in 2022 vastzaten in de Utrechtse gevangenis. Er kwamen nog drie aangiften, maar die hebben niet tot vervolging geleid. Onder meer omdat er niet genoeg bewijs was. Israël gaat de toegang tot de Tempelberg in Jeruzalem tijdens de Ramadan toch niet beperken, melden Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid had het voorgesteld, maar de regering gaat er niet in mee. De Israëlische veiligheidsdiensten waren tegen het plan, net als de VS. Amerika zei dat bezoekers toegelaten moeten worden vanwege godsdienstvrijheid en de veiligheid van Israël. De Tempelberg is voor moslims en joden een heilige plek. Rond religieuze feestdagen zijn er geregeld gewelddadige confrontaties. Grote bedrijven in Europa kunnen toch niet verantwoordelijk worden gehouden voor vervuiling in hun productieketen. De zogeheten zorgplichtwet werd weggestemd in de Raad van de Europese Unie. Duitsland, Italië en Frankrijk waren onverwacht tegen. De wet werd ruim vier jaar geleden voorgesteld. De bedoeling was dat bedrijven hoge boetes zouden krijgen als ergens in hun keten regels voor milieu of mensenrechten werden geschonden. De Nederlandse voetbalsters hebben zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Frankrijk. Nederland verloor in Heerenveen in de troostfinale van de Nations League van Duitsland. Het werd 0-2. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. De Nations League werd gewonnen door regerend wereldkampioen Spanje... dat met 2-0 won van Frankrijk. Het weer. Vannacht in het westen van het land regen. De temperatuur ligt rond een graad of 7.